Michel Koenen met het NOS-journaal. Poetin zegt dat sportfunctionarissen de lijst met verboden middelen niet tijdig hebben bijgewerkt. Daardoor konden sporters het verboden meldonium toch gebruiken. Poetin verzoekt zijn sportbestuurders samen te werken met internationale organisaties zoals het WADA en het IOC. En net vandaag werd bekend dat er weer een Russische topsporter is gepakt op het gebruik van meldonium. Het is de zwemster Julia Jefimova zoals was een paar jaar geleden al eens geschorst vanwege het gebruik van anabole steroïden. De koepelgevangenis in Arnhem blijft tot 1 april volgend jaar een noodopvang voor vluchtelingen. Het gemeentebestuur heeft dat besloten na positieve gesprekken met buurtbewoners. Volgens de verantwoordelijk wethouder hebben de buurtbewoners zich massaal over de vluchtelingen ontfermd. Nu de koepelgevangenis langer in gebruik blijft, hoeven vluchtelingen die inmiddels in Arnhem een netwerk hebben opgebouwd niet te verhuizen naar andere locaties. Er komt geen stemwijzer voor het Oekraïne-referendum op 6 april. De organisatie achter de stemwijzer heeft geen subsidiegeld gekregen... omdat het geld op was toen de aanvraag werd beoordeeld. Een andere kieshulp bij het referendum, van Kieskompas... kreeg wel geld uit de subsidiepot. En bij een aspergekwekerij in Terheide in Brabant zijn gisteren de eerste asperges van de volle grond gestoken. dat betekent dat de velden niet verwarmd zijn en de asperges niet in kassen worden gekweekt. Volgens het Brabants aspergegenootschap werden nog nooit zo vroeg in het seizoen asperges uit de grond gehaald. De oorzaak is de zachte winter. Het weer, het is helder, maar lokaal kan wat mis zijn. Minima liggen rond het vriespunt. Overdag wordt het zonnig en droog bij een graad of 11. En vrijdag veel meer bewolking en iets kouder met 6 tot 9 graden.